en een voorspoedige start. Eerst een Klomp met het NOS-journaal. Vodafone eist 115 miljoen euro van KPN en stapt daarvoor naar de rechter. KPN wordt beschuldigd van machtsmisbruik, waardoor Vodafone niet kon meekomen op de Nederlandse markt. Het Britse bedrijf biedt sinds 2011 televisie aan via Regge Fiber, het glasvezelnetwerk dat toen maar een deel van Nederland besloeg. Om toch landelijke dekking te kunnen bieden maakte Vodafone afspraken met KPN om toegang te krijgen tot hun koper- en glasvezelnetwerk. Maar die toegang is door KPN stelselmatig vertraagd, zegt Vodafone. KPN erkent zich niet in de beschuldiging en wacht de dagvaarding af. De Afghaanse regering zegt dat de gevechten bij de luchthaven in Kandahar voorbij zijn. Volgens het ministerie van Defensie zijn er 61 doden gevallen. Gisteren vielen elf Taliban-strijders de luchthaven aan. Volgens de regering zijn ze allemaal gedood. De andere slachtoffers zijn 38 burgers, 10 militairen en 2 politiemensen. Op de luchthaven van Kandahar is ook een NAVO-basis. Onder NAVO-medewerkers zijn geen slachtoffers gevallen. Mensenrechten zijn voor veel Nederlanders een vaag begrip. Ze vinden het een belangrijk onderwerp, maar ruim 40% kan zelf geen mensenrecht opnoemen, blijkt uit een onderzoek van het College voor de Rechten van de Mens. Van de mensen die er wel een paar weten zijn vrijheid van meningsuiting, vrijheid van levensovertuiging en het recht op onderwijs de meest genoemde voorbeelden. Het aantal mensen dat een museum bezoekt blijft stijgen. Vorig jaar bezochten bijna 26 miljoen mensen een Nederlands museum. Bijna 3 miljoen meer dan het jaar daarvoor. Toch hebben veel musea het zwaar, zegt de museumvereniging. Door de lagere subsidies kampen vooral kleinere musea met financiële problemen. Het weer op de meeste plekken bewolkt, maar in het zuidoosten eerst nog wat zon. Het blijft droog bij een graad of 8. Tegen de avond kan vanuit het noordwesten het weer gaan regenen. Ook morgen veel bewolking met af en toe een bui. Dit was het NOS Journal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de AWB. In de Randstad staat file op de A9 Alkmaar-Amstelveen bij Bad Hoeverdorp 3 kilometer. A12 Utrecht-Den Haag tussen Zoetermeer en Voorburg 7. Op de A16 Breda-Rotterdam tussen Rotterdam-Feyenoord en knooppunt plein 5 kilometer. A20 Hoek van Holland-Gouda tussen Schiedam en Kleinpolderplein 4. Ook op de A20 richting Hoek van Holland bij Rotterdam Centrum 3 kilometer. En op de A27 Almere-Utrecht tussen Eemnes en Hilversum 5 kilometer door een ongeluk. Je moet daar over de vluchtstrook. Verkeer richting Utrecht kan vanaf knooppunt Eemnes beter omrijden via Hilversum.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 Won't you show me how? Wanna learn how to believe again, find the innocence. out. en stuur je allemaal fijne dagen.